9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Iraakse Nederlander die in Amerika tot 25 jaar cel is veroordeeld voor terreurplannen, is terug in Nederland. Wesam Alde werd na aankomst op Schiphol overgebracht naar de gevangenis in Vught. Een rechter zal zijn straf binnen enkele maanden omzetten naar Nederlandse maatstaven. Zijn advocaat verwacht dat hij dan snel vrijkomt. Wezam Aldé is veroordeeld omdat hij deel zou uitmaken van een samenzwering die Amerikaanse militairen in Irak wilden vermoorden met bermbommen. Aldé heeft alle betrokkenheid ontkend. Hij werd in 2007 door Nederland aan de VS uitgeleverd op voorwaarde dat hij zijn straf in Nederland zou mogen uitzitten. De Thaise oppositie roept op tot een nieuwe massademonstratie aanstaande zaterdag. De onderhandelingen met premier Abhisit zijn volgens een leider van de in rood geklede demonstranten op niets uitgelopen. Papier zelf verwacht dat de oppositie toch op zijn uitnodiging zal ingaan om donderdag verder te praten. De demonstranten willen nieuwe verkiezingen en eisen dat de premier die binnen twee weken uitschrijft. Abhisit wil daar nog tot het eind van het jaar mee wachten. De oppositie demonstreert al 2,5 week voor de terugkeer van oud-premier Taksin, die in 2006 werd afgezet. Tijdens een van de protestacties vergoten zij symbolisch hun eigen bloed voor de terugkeer van de democratie in Thailand. Bij een paardenhandelaar in Giethoorn zijn 80 verwaarloosde paarden en ponies in beslag genomen. De dieren kregen niet of nauwelijks te eten. Ze waren sterk vermagerd. Ook werden op het bedrijf twee dode veulens gevonden. De handelaar had vorig jaar al eens een waarschuwing gekregen, maar volgens de Algemene Inspectiedienst is de situatie sindsdien niet verbeterd. De man uit Giethoorn krijgt een boete. De AID en de politie hielden verder een vrouw van 38 aan. zat medewerkers van de AID en de politie beledigd en bedreigd. Het weer. Vanavond en vannacht regen. Morgen eerst droog. Smiddags buien met veel wind. Aan zee stormachtig.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 Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. In 1939 componeerde Duke Ellington deze jazzstandard... die vandaag werd uitgevoerd door een verrassende combinatie. Jazzorganist Jimmy Smith bij de big band van Oliver Nelson. Jullie weten zo langzamerhand wel dat verzoekjes altijd welkom zijn... Mij bereikte de vraag weer eens de song Just One of Those Things te draaien. Van Cole Porter. We kennen natuurlijk allemaal die gepolijste uitvoering van Frank Sinatra bij het orkest van Nelson Riddle. Ik koos ditmaal voor een meer ontroerende stem.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 So goodbye, dear. Amen. Years hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. trips to the moon on gossamer wings. Mama's just one of those things. if we thought a bit of the end of it, mm, we started in the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear man. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just uh, one of those. enkele weken overleden, eh, sorry, enkele weken geleden overleed eh, de Engelse saxofonist en bandleider Johnny Dankworth op 82-jarige leeftijd. Na een glansrijke loopbaan in de jazz. Sir John, die ook enorm veel muziek eh, heeft gecomponeerd voor onder andere de televisie en de film, was getrouwd met actrice en zangeres Cleo Lane. In oktober vorig jaar werd hij ernstig ziek maar in december keerde hij terug onstage voor een optreden tijdens het Londense Jazzfestival. Vanuit een rolstoel blies hij toen zijn solo. Ook rond de kerst hadden hij en zijn vrouw nog samen enkele optredens en toen werd het stil. Totdat op 6 februari het bericht kwam dat hij was overleden. We hoorden Johnny Dankwords daarnet met zijn septet in het nummer I Hear Music. En we gaan nog een keer naar hem luisteren nu samen met Cleo Lane in 1983 in Carnegie Hall. Met het toepasselijke We Are The Music Makers. We are the music makers and we are the dreamers of dreams. by lone sea breakers and sitting by desolate streams. World losers and world forsakers on whom the pale moon gleams. Yet we are the makers and the shakers of the world forever it seems. With wonderful restless ditties, we build up the world's great cities out Bekende muziek. Take the A-Train. Decennia lang de begintune van de big band van Duke Ellington. Een compositie van zijn medecomponist en arrangeur Billy Strayhorn... die hiermee in 1938 zijn intrede bij de band deed. Tot aan zijn dood in 1967 componeerde hij prachtig muziek voor de band. Muziek die ook door tal van andere jazzmuzikanten is uitgevoerd. Hier, hier speelde Billy Strayhorn zelf met veel toetsengebruik de A-Train. En we gaan nu luisteren naar jazzzangeres Diane Reeves... die een van zijn mooie romantische songs vertolkt. So This Is Love. I thought I knew the feeling when it started And when we parted I felt a pain. But this time, something in me sang a plain song. This is the same song it sang. So, this is love. this trembling of the heart, the pain when I'm apart from you. Well, I declare, I swear I would have never known that this is love. The thrill of being near, the aching urge to hear you say. You'll be mine. I thought that I had felt all emotions. I thought that I had seen everything. I thought my heart was through with devotion. the aching in my head, the way my face turns red when someone mentions your name. Well, I declare. vieren in dit programma een beetje de lente. Een beetje tijd voor het voorjaar. The Time for Spring. Gezongen door Lisa Bassenge bij een orkest van de discjockey en jazzmaker Nicola Conte. Die ook het nummer schreef. Niet alleen de dagen kunnen mooi zijn in de lente, ook de nachten. Daarom nu een ode aan de nacht. Een nacht in het buitenland. Night in Tunisië. Gecombineerd door Dizzy Gillespie en hier gespeeld door onder andere meestergitarist Kenny Burrell... met een onstuimige band en een mooi klassiek intro van pianist Pete Jolly. ice cream soda tonic. In een lichtstoel zonik op het strand. Boulevard. Achter glazen de lucht een strakke blauwe waan. Het strand een meer een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt laf of zeel. Er is zoveel te koop. Draaien vogels, kringen, zon van Scheveningen. Maak me bruin. cellofaan, de lucht een strakke blauwe waan. Het strand een meer, een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt laf voor zeel. Er is veel te koop. Boven de duin draaien vogels kringen zon van me me De VVV in Zandvoort is enorm actief. Maar dit hebben ze dan nog niet voor elkaar gekregen een jazzsong over Zandvoort, vertolkt door Nederlandse jazzprominenten als zangeres Rita Reis, pianist Pim Jacobs, bassist Ruud Jacobs, componist Harry de Groot op marimba en drummer KC. Het gezongen verhaal lijkt alle geneugten van Zandvoort te vertellen. Totdat tekstdichter Willy van Hemert voor de rijm het woord Scheveningen nodig had. Jammer. Nacht. Zwoele lucht. Maneschijn. Wat wil je nog meer? Moonglow. Een heel oudje. Nu in een nieuw jasje gestoken door clarinetist Eddie Daniels en vibrafonist Gary Burton. as a willow. discontented. Like a nightingale without a song to sing. is a spider spinning daydreams. Giddy as a baby on breathe. Wat een uh, prachtige jazzcrooner was hij toch. In 1999 overleden Mel Tormé. Hier mooi begeleid door zijn favoriete pianist George Shearing in It Might As Well Be Spring. Als het mooi weer wordt, kunnen we er op de weg weer van genieten. De karavaan van caravans op weg naar overnachtingsplekjes. Daarom aan het slot van deze CFM Jazz een van de vele uitvoeringen die ik heb verzameld van die beroemde jazz-tune Caravan.